9 uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. Noodweer heeft op sommige plaatsen in Noord-Brabant geleid tot wateroverlast. Onder meer in rijen stonden aan het begin van de avond straten blank. De buien trekken langzaam naar het noorden... en kunnen volgens het KNMI gepaard gaan met windstoten, hagel en veel neerslag. Op het spoor tussen station Gilse Rijen en Tilburg is een boom gevallen. En daardoor rijden tot het einde van de avond geen treinen, is de verwachting. En ook in Tilburg zelf is een boom omgewaakt en daar, omgewaaid... en daarbij zouden enkele auto's zijn geraakt. De hoogste politiechef van Mexico-stad is gewond geraakt bij een aanval... die vermoedelijk het werk was van drugscriminelen. Drie mensen kwamen om het leven. De politiechef werd geraakt door drie kogels en ligt in het ziekenhuis. Hij is niet in levensgevaar. De doden zijn twee bodyguards en een voorbijgangster. Kort na de aanval werden twaalf verdachten opgepakt. Volgens de politie is de aanval het werk van het Jalisco drugskartel... een van de machtigste en gewelddadigste bendes van Mexico. In de Schotse stad Glasgow heeft een man vanmiddag meerdere mensen neergestoken. De politie belt dat er zes mensen gewond zijn geraakt, onder wie een agent. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. De dader is door de politie doodgeschoten. Het incident zou in het trappenhuis van een hotel hebben plaatsgevonden. In dat hotel worden asielzoekers gehuisvest. De politie zegt dat de dader geen terroristisch motief had. De Boy Edgar prijs, de belangrijkste Nederlandse prijs op het gebied van jazz en geïmproviseerde muziek, gaat dit jaar naar trompetist en bugelspeler Ak van Rooyen. De 90-jarige muzikant heeft een lange loopbaan achter de rug in tal van Nederlandse jazzorkesten en ensembles, zoals de Ramblers en de Skymasters. En ook trad hij met internationale grootheden op als Clark Terry en Gil Evans. Vanavond en vannacht is een enkele onweersbui mogelijk en koelt het af naar 19 graden. Morgen is het wisselend bewolkt en dan komen verspreid regen- en onweersbuien voor.